Kasper Meijer met het NOS-journaal. België laat op 1 september een groot deel van de coronamaatregelen los. Volgens premier De Croo is dat mogelijk omdat veel Belgen zich al hebben laten vaccineren. In cafés en restaurants vervallen de afstandsregels... en er geldt geen maximum meer voor het aantal mensen dat Belgen thuis mogen ontvangen. En het thuiswerkadvies wordt ook geschrapt. Op 1 oktober mogen ook de discotheken weer open. Verder werd bekend dat er een vaccinatieplicht komt voor medewerkers in de zorg... In België is 68% van de bevolking volledig gevaccineerd. De Amerikaanse autofabrikant General Motors roept wereldwijd alle Chevrolet Bolt-modellen terug. In de accu van de elektrische auto zit een fabrieksfout waardoor brand kan ontstaan. Het euvel werd vorig jaar oktober ontdekt nadat meerdere Bolts in brand waren gevlogen. Toen volgde een terugroepactie van alle auto's ouder dan 2019, maar onlangs ontstond ook brand in een jonger model. General Motors roept 140.000 auto's terug. Dat kost het bedrijf 1,5 miljard euro. In verschillende steden demonstreert de evenementenbranche vandaag tegen de coronamaatregelen. De sector eist dat evenementen vanaf 1 september weer met volledige capaciteit kunnen doorgaan. Vorige week zette demissionair premier Rutte definitief een streep door de festivalzomer. Tot 20 september zijn festivals niet toegestaan. De demonstraties beginnen om twee uur en zijn in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Nijmegen. Bij de halve finales en de finale van het EK voetbal in Londen begin juli zijn duizenden mensen besmet geraakt met corona. Dat blijkt uit cijfers van het Britse ministerie van Volksgezondheid. Een coronatest was verplicht voor een bezoek aan het stadion Wembley... maar fans moesten zelf verklaren dat die test negatief was. In totaal zijn er ruim 5500 besmettingen te herleiden tot de finale en de halve finales. Het weer, de dag begint op veel plaatsen met wat bewolking of mist. De komende uren breekt de zon geregeld door en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog files op de ring van Amsterdam op de A10. Voor de Koentunnel van noord naar zuid heb je nog een kwartier vertraging door de nasleep van een ongeluk. En ook de ring zuid is weer open na een ongeluk met een motorrijder.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 Lord knows it's time to shoot. I ain't got no problem with you, baby. Dicen que buscas tu presa y la alumbras. Y esos ojitos me miran a mí. Se tu avaricia con tantas caricias. Tus labios malditos me hablan a mí.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 Twitter check it through the book and like one big fly, with up by the soul, one high. above I sing my song and I'm a rocker I'm burning up with a good-ass fever Beat, beat, beat of a song, song You're buzzing in my head, head, head like a bomb. bonbon Listen to the beat, beat, beat of a song, song You're buzzing in my head Sweet sound, try to the boogie line Sweet sound, try to the boogie line Sweet sound, try to the boogie line King! Kong my head with the bone gone.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 Listen to the beat, oh, beat of a song, song, a buzzing in my head, my head like a bomb doll. Beat, beat of a song, song, a buzzing in my head, my head like a bomb doll. Listen to the beat, beat of a song, song, a buzzing in my head, head like a bomb doll.